shut down the lights yeah. again? Oh, it's already shut down. Ah, here we go. Are you ready? Yeah. Okay. Oh my goodness, what does this say? Michael John Root, Messianic Rabbi. Oh. Huh. Why? This is like, what's this, uh, 15 years old? Uh, I was uh, ordained in a Messianic congregation by a rabbi who became a Messianic believer. Dus ik ben ingezegeld in een uh, um, Joodse uh, gemeente, in een Joodse Messiaanse gemeente, door een Jood die een gelovige werd. Uh, this was after being a paid professional false prophet for 20 years. En daarna ben ik dus eh, gedurende 20 jaar als een valse profeet bestempeld. But maybe you, some of you got an email from our office this week. Maar misschien hebben sommigen van jullie een e-mail gekregen van mijn, mijn bureau. It's, it's a new t-shirt. En dat is een nieuw t-shirt that we just gedaan hebben. And it says, just what part of call no man rabbi don't you understand? dus uh, uh, welk gedeelte van uh, Paulus dat zegt... Don, eh, neem, noem maar niet rabbi, versta je niet. See, we all have to decide. We have to keep on deciding if we're going to follow the truth or if we're going to follow tradition. Dus je, we moeten blijven besluiten of we de waarheid zullen volgen of we de traditie zullen volgen. And so you are seeing a screen from about 15 years ago. En hier zie je dus een, eh, een eh, een beeld van ongeveer 15 jaar geleden. And Yeshua said, don't call anyone rabbi. En Yeshua zei, noem niemand rabbi. We're all brothers. We're all on the same level. We zijn allemaal broers. We zijn allemaal op hetzelfde niveau. But I still like this because of this clock. Maar ik, ik vind het nog altijd mooi. Ik vind een foto omwille van die klok. The hands have been stripped from the face of the clock. Dus de handen die. Eh, de wijzers, die zijn weggenomen van die, van die klok. Because we've been raised in a, in a culture that nobody knows the Creator's calendar and no one understands the feast of the Lord. Dus want wij zijn opgegroeid in een tijdperk waarin dan niemand de, eh, de kalender van de schepper kent en niemand de feesten van de Heer kent. Well, we're putting the hands back on the face today. Maar we gaan de wijzigers terug op plakken vandaag. Three times a year, go up to the feast at the place that I shall choose out of all the tribes to put my name. Dus ga drie keer per jaar naar de plaatsen die ik zal kiezen, waar ik mijn naam zal plaatsen. The Kadosh Mikra, or going up to the rehearsals dus de Kadosh Mikra, of opgaan naar de uh, repetities. Der, ja. What we didn't know when we were given that commandment is that Jerusalem would be the place. Maar wat we niet wisten als we deze geboden kregen was dat Jeruzalem die plaats zou zijn. Ah, and here we are. Here's the Temple Mount, Mount Moriah. Here hier is de tempelberg, de berg Moriah. Uh, let's see, we've got, uh, here's the Kidron Valley over here. that joins the Hinnom Valley. The Kidron Valley, the Hinnom Valley. And the Tyropian or Cheesemaker Valley. The Tyropian or de Valley. Mount of Olives is over here. The Olijfberg daar. Mount Zion. The Berg Zion. And here is Mount Moriah. And that is the Berg Moriah. More is teacher. And more is Lehrer. Yah is Yahweh. And Yah is Yahweh. This is the mountain where Yahweh will be our teacher. Dat is de berg waarop Yahweh onze leraar zal zijn. In the mountain it shall be seen the way of salvation. En dus vanop de uh, berg zal de weg naar de redding gezien worden. Right up here is the highest point of Mount Moriah outside the north gate of the city. Dus daar is de, het hoogste punt van de eh, berg Moria, buiten de uh, poorten van de stad aan de noordkant. This is where the Temple Mount is, right here. Dat is waar de Tempelberg is. And see this green outline? En zie je die groene eh, omtrek daar? That is the Solomon's Quarry. It's a cave system in the mountain dat is een, een groot uh, eh, systeem in de berg. Dat is waar eh, eh, mm-hmm. uh, Solomon's quarry. Mm -hmm. kwartier was. In reality, right here, where the cave ends, there's a hole in the ground. Dus in realiteit, daar waar de, de grot ophoudt, is er een, gat in de grond. And the sign says, no. Well, I have no idea what it says. <laughs> en de tekst zegt, nee, nee, ik weet eigenlijk niet wat het zegt. But we go for another 45 minutes after it shows the cave ends. Dus we gaan nog 45 minuten door als we dus de, uh, de uitgangen van de grotten zien. This forms the sheen. Dus El Shaddai, the Almighty. Dit vormt dus een sheen, El Shaddai, de Almachtige. Now I want you to stand right here in the valley. En ik wil nu dat je hier in de vallei staat. Okay? Here's the mountain. Hier is de berg. Here you are, right in this valley here. En daar ben je precies in die, op die, in die vallei, aan de, aan de Olijfberg. Take a real close look at this gold dome here. En, en uh, kijk goed naar die rode dom daar. In a short time that's going to be gone. En eh, in korte tijd gaat dat verdwijnen. Here you are looking at Mount Moriah. En hier kijk je naar de eh, berg Moriah. This is the path that Abraham came up to the mountains of Moriah to offer his son. Dus dat is het pad waar uh, waar eh, Abraham op kwam om zijn zoon te offeren. He left his servants behind on the mountains of Moriah. Hij liet zijn eh, dienaren achter op de berg Moriah. They put the wood of the sacrifice on Isaac's shoulders, and Abraham said, Follow me. En ze legden het hout van, voor het offer op de schouders van Isaac, en eh, Abraham zegt, Volg mij. He took him up to the highest peak, en hij nam hem mee tot op de hoogste piek. And built an altar of stone and bound his son to the wood of the sacrifice. En hij bouwde een, eh, een altaar van steen en bond zijn zoon daarop om hem te offeren. But uh, after the wood of the sacrifice was put on his shoulders maar by na, the servants here. Nadat de dienaren dat hout op de schouders van Isaac hadden gebonden. He said to his father, uh, Father, I have the wood of the sacrifice. Where's the lamb? Zei hij tot zijn vader, vader, ik heb het hout voor het offer, maar waar is het lam? He said, God will provide himself a lamb. You follow me. En Abraham antwoordde, God zelf zal in een lam voorzien, volg mij maar. In the 1800s, you could still see the altar on top of that mountain. in de jaren 1800 kon je nog altijd dat altaar zien uh, daar op de top van de berg. Uh, the stones were then broken down, but they're still up there, and it's now an Arab graveyard. Dus eh, de stenen waren wel gebroken, maar ze waren er nog altijd. En nu is het een Arabisch kerkhof geworden. And today, this is the highest peak of Mount Moriah right there. En vandaag is dat de hoogste piek van de berg Moria. And then it goes down into a saddle and then up to the lower peak where the temple. En dan gaat het uh, in, in een zadel en dan gaat het naar de laagste piek. They, um, when they built the wall of Jerusalem, this is how they did it. Dus toen ze de muur rondom Jeruzalem bouwden, deden ze dat zo. At the north gate, the wall is only about 12 feet high of stones. Dus aan de, aan de noorderpoort is de muur enkel 12 eh, feet hoog. meter. 3 meter ongeveer. They chiseled out the stones from this area to build the rest of the wall. En ze hebben daar dus de, de stenen uitgebeiteld om de rest van de muur te bouwen. And so now you have a very tall wall there. En nu heb je daar een hoge muur. but only 12 foot of it is actual uh, blocks. Maar slechts 3 meter daarvan is, zijn uh, werkelijk blokken. The rest is just a sheared off stone. De rest It's a quarry, is, is what it is. You De rest is enkel stenen die daar afgeslepen zijn. Solomon built his temple on this site. Dus Solomon heeft aan die kant zijn tempel gebouwd. And much of the stone was quarried out of here, and this is what's called Solomon's Quarry. En de, de rest van de stenen werden daar uitgegraven en daarom noemen ze dat daar dus de, de, het kwartier, de groeven, de groeven uh, steengroeven uh, um, van But the entrance is so small that it was there for over a thousand years and nobody knew it was even there. Maar de ingang is zo klein dat het daar meer dan duizend jaar geweest is zonder dat iemand wist dat het daar was. Jerusalem was destroyed in 70 of the common era. Dus Jeruzalem is vernietigd in het jaar 70 van onze tijdsrekening. The wall was leveled. Dus de muur werd eh, gelijk gemaakt. Temple's gone. The temple, the is weg. And then Suleiman the Magnificent came back in and rebuilt the wall. En dan uh, eh, Solomé de... Solomé de Magnificent. Suleiman Suleiman Suleman de Magnificent uh, bouwde de tempel opnieuw. De muur. De, me, de muur opnieuw. De muur, sorry. Okay, all right, good. And when he built the wall, uh, when he rebuilt the wall, he put Damascus Gate in. Ah, en als hij de muur herbouwde, heeft daar, hij daar de Damascuspoort in gemaakt. And this is what it looked like in the 1800s. En zo zag het er in de jaren 1800 uit. When and these uh, people are going in and out of Damascus Gate. Dus en deze mensen gaan in en uit de Damascuspoort. How many of you have been to Damascus Gate? Hmm. Okay. Now, you go outside the Damascus gate today, and it's not like this, is it? En als je nu uit de Damascuspoort komt, dan ziet het er zo niet meer uit. You have to go up several flights of stairs to get up to the street. Moet je dus een hele hoop trappen opgaan om, te, op, uh, om aan de straat te raken. The, the buildings are all built on debris. Dus de buildings zijn allemaal gebouwd op puin. And the original gate of the time of Yeshua is down below Damascus gate. En de originele poort van de tijd van Yeshua is onder de Poort. This is the only gate in the entire city which has been excavated down to its original level at the time of the temple. Dat is de enige poort die terug uitgegraven is tot aan zijn uh, oorspronkelijke diepte eh, in de van de tijd van de tempel. So you can see from right here at Damascus Gate, dus you can see how far down it is to the street level of Yeshua's time. Dus daar van, van eh, in die Damascuspoort kan je zien hoe diep dus de, het straatniveau was in de tijd van Yeshua. All of this is debris from the collapsed walls of Jerusalem. En al de rest dat is allemaal puin van de ineengestorte muren van Jeruzalem. And this is the gate Yeshua walked out on his way to the crucifixion. En dat is de poort waar Yeshua uitkwam op zijn weg naar These de kruising. En dat zijn de stenen waarop hij wandelde. This is where archaeological excavation began several years ago. Dat is waar archeologische uitgravingen enkele jaren geleden of verschillende jaren geleden begonnen. They got down to the original roadbed and found cross holes all along the wall. Dus ze kwamen tot op het oorspronkelijke niveau en vonden gaten van waar kruisen hadden gestaan over de hele weg. I've held in my hands handsful of nine-inch nails that were found all scattered along that wall from the crucifixions. Dus ik hield eh, in mijn handen handen vol van eh, nadat grote spijkers die toen eh, gebruikt werden voor de kruisingen. Josephus said that at one time they had 2000 Jews hanging on crosses outside the gate there. Dus Josephus zegt dat op een bepaald moment er 2000 Joden daar aan kruisen hingen op die, op die weg. They ran out of lumber and so they had men chained waiting up to a week for the next cross to become available. Dus uh, ze hadden geen hout meer en uh, ze moesten mannen dus gedurende een week uh, bomen laten zagen om nieuw hout voor kruisen te hebben. So to this day the Jews are not real fond of the cross of Mithra. Dus tot op deze dag zijn de Joden niet erg opgezet met het kruis van Mitra. Ah. Now, it was uh, 10 years ago, there was a water problem on the Temple Mount. Dus tien jaar geleden was er een waterprobleem op de Tempelberg. On the Temple Mount there are several cisterns. Dus er zijn uh, kraken op de Tempelberg. Remember this is Die on waterputten eigenlijk. Waterputten. in order to have water for the Temple Mount, you have to have cisterns to hold the water. Dus om, om uh, water te hebben op de Tempelberg had je dus putten nodig om dat water. Waterreservoirs. Reservoirs, waterreservoirs nodig om dat water vast te houden. But for some unexplainable reason, water was gushing into these cisterns from apparently nowhere. Maar voor een onder, omwille van een onverklaarbare reden, we stroomden er water in die reservoirs, van niemand wist van waar het kwam. At one time they had to put water in to get it out. Now they were just filling up by themselves. Dus op een bepaald moment moesten ze er water in doen om het, om het te kunnen ophalen. En nu kwam het in één keer van niemand weet waar. Every morning after the Muslim hour of prayer, they began putting pumps in and pumping the water out. Dus elke morgen na de uh, moslimgebed beginnen ze daar pompen in te zetten en het water eruit te pompen. The Arabs were accusing the Jews of trying to flood and undermine the foundations of the Dome of the Rock. Dus de Arabieren probeerden de Joden ervan te beschuldigen dat ze de, uh, de, onder, de, de dome wilde ondermijnen door te laten over, overvloeien met water. I thought it was an excellent idea, but that's not what happened. Volgens mij was dat een excellent idee, maar dat was niet wat er gebeurde. And that's uh, when they had to figure out why the water was coming in. En dus zo moesten ze uitzoeken waarom daar in één keer water in kwam. I do not have the pictures of what I'm going to tell you about now. Ik heb geen foto's van wat ik je nu ga vertellen. But you'll notice that all of these stones are going in the are, are all lined up in all the same direction here. Dus maar je zult opmerken dat al die stenen in één richting gaan. Look at all these. It's all over the place. Maar kijk naar deze, die zijn helemaal Ehm, ja. But here's a strip where they're all in line. Maar hier is een stuk dat helemaal op een rechte lijn loopt. The Arabs finally thought that maybe the waterline that they put in there 50 years before, maybe it ruptured. Dus uh, ze dachten dat misschien de waterlijn die zij daar 50 jaar eerder hadden ingelegd, dat die misschien gescheurd was. They came up and removed the stones and dug up the water line. En dus uh, dan hebben ze die stenen verwijderd en hebben die waterpijpen uh, naar boven gehaald. And in the middle of the night in Tekoa, I got to see the pictures of what they discovered when they dug up the water line. Dus eh, in, in, het midden van de nacht, toen ik in Tegboa was, heb ik gezien wat ze ontdekt hebben als ze die waterpijpen daar opgegraven hebben. Eduardo Recanati is a professor of law at Hebrew University and one of the original seven founders of the Temple Treasures Institute. Dus deze man is een van de eh, oorspronkelijke eh, oprichters van het Temple Instituut. He knew that I was involved with the archaeologists that found the Ark of the Covenant and he wanted to show me what they had discovered. Dus hij wist dat ik betrokken was met de, eh, met de archeologen die de Ark des Verbonds gevonden had, hadden en hij wou mij erbij betrekken bij wat ze hier gevonden hadden. In the pictures he showed me that night, this was an open trench. En in de foto's die, mij, die hij mij die nacht getoond heeft, was dat een, open gracht. With crane plates. And a napkin, a couple. Uh, what is your special Unless we want to do a baptism. Okay. the water line went right straight. Dus die waterlijn, die, die waterpijp, die, die ging recht and then it made a left hand turn because they ran into huge foundation stones. En dan maakte dat dus een draai naar links omdat ze daar botsten op eh, een, een, enorm grote fundatie. Professor Racanati said, "We knew where the north stones of Solomon's temple were." Dus die professor zei, wij wisten waar de noordstenen van uh, de tempel van Salomon was. Now we knew exactly where the south stones were. Nu weten we precies waar de zuidstenen waren. And now we know that this stone underneath the dome of the spirits was in the holy of holies. En nu weten we dat onder deze dome, dus de, de van de heilige geesten, Geesten. van de heidens, van de geesten. Uh, onder de, ja, dus dat het allerheiligste daar vlak onder lag. This is an Arab dome of the spirits. Dus dat is een Arabische geweld van de geesten. It covers a huge stone. En dat eh, beslaat dus een hele grote steen. It is in direct line with the dead center of the Golden Gate. Dus dat is in een rechte lijn met het centrum van de Gouden Poort. This is a 100 megapixel map of the temple site, Mount that is overlaid uh, on a picture, an aerial photograph. Dus dat is een, uh, ik weet niet hoeveel megapixels eh, foto die uh, dus dat uitvergroot heeft. Here's the dome of the spirits. Hier is de dom van de geesten. Right straight down the middle of the golden gate. Dus recht in het midden van de Gouden Poort. And this is the Golden Gate from Suleiman's time. En dat is de eh, Gouden Poort van de tijd van Solomon. Below it is the gate from Solomon's time. En daaronder is de poort van de tijd van Solomon. Herod's temple in the Dome of the Rock dus are south of the Kotel arches. Dus, uh, See eh, these arches here? Yeah. yeah. Dus de tempel van eh, Herod is te zuiden van de kotel onder de bogen. And there are arches on the inside here too. En er zijn binnen ook bogen. But Solomon's temple was north. Maar de tempel van Solomon was aan het, in het noorden van de kotel. Okay. Now we're going to discuss the Ark of the Covenant. Nu gaan we dus de Ark van het Verbond bespreken. The Ark of the Covenant, the Ark is a box. Dus de, de ark, dat is een, een doos. It's made of acacia wood. En een doos die gemaakt is van hout. Covered inside and out with gold. Dus van binnen en van buiten bedekt met goud. It has four loops, brackets through which two staves are passed to carry it. En het heeft dus vier lussen waardoor dus die eh, stok kunnen gestoken worden om het te dragen. This is where the tables of stone were put with the Ten Commandments. Dus dat is waar de, de stenen tafelen werden ingelegd of de tien boden. And other things. En nog andere dingen. This is the mercy seat. En dat is de, de mercy seat de, de, wat? de genadestoel. De kippen Zoendeksel. Now this drawing, this drawing is done from the description of someone who claims to have been in the cave and seen it. Dus dit eh, foto is genomen door iemand die beschreven heeft die beweert dat hij daarin geweest is en dat gezien heeft. Rabbi Goren says the, the who was now deceased was the head rabbi of Israel. He said that he saw the ark as dus, well. Rabbi Goren, die nu overleden is beweert dat hij degene is die daar in die, grot geweest is en dat gezien heeft. And it was in the caves in Mount Moriah. En dat was in de grotten in de berg Moriah. Now, what you see here are the angels standing on each end of the Ark of the Covenant. En wat je hier ziet is dat de engelen rechtop staan eh, met de Ark van de They're looking down at the covering. En ze kijken neer op het deksel. Their back wings come across the back and literally form a throne. Dus hun, eh, hun vleugels komen eh, te samen en vormen letterlijk een troon. And of course, this is the replica on earth of the throne in heaven. En dit is natuurlijk de replica op aarde van de troon in de hemel. Now it's not a direct replica, you'll recognize. Het is niet een, een, een onmiddellijke replica die je zou herkennen. Because it tells us in, in heaven that the beast had four faces. The living creatures have four faces. het, eh, er wordt ons verteld dus dat in de hemelen de, het beest vier aangezichten heeft. And what this is are the face, just one face on each of these angels. En wat, wat je hier ziet is dat er slechts één aangezicht, eh, dat die engelen slechts één aangezicht hebben. the mercy seat, even taken off the ark, would never be placed on the ground. It would dus, mm-hmm. rest upon the angel's feet. okay. dus de, het verzoendeksel dus zou nooit op de grond geplaatst geworden zijn, dus dat rustte op de voeten van de engelen. And when it is put on the ark, the angel's feet are about this far off the ground. En als het eh, op, de, op het verzoendeksel op de ark eh, geplaatst werd, waren de voeten van de engelen ongeveer zo ver van de grond. Once a year on the Day of Atonement, the high priest would go before the Ark of the Covenant. Dus één keer per jaar op Yom Kippur ging de hoge priester voor het, eh, de ark van het verbond. He brought in a bowl, a, um, a, uh, um, a a, a fire pan full of smoking incense from the golden altar of incense and put it before the ark. Dus hij bracht een vuurpan vol met, uh, met wierook so en plaatste not, dat dus so voor he's not blinded from the cloud. Zodat hij niet zal verblind worden door de glorie. He takes the bowl of blood in his hand and dips his right index finger into the blood. Dus hij neemt de, kom met bloed in zijn arm en steekt zijn rechterwijsvinger daarin en spat het op de. And he shakes de, it on the Ark of the Covenant seven times on the east end of the Ark of the Covenant. En hij spat het zeven keer op, aan de oostzijde van het Ark van Verbond. He is facing north. He is to shake it on the east end of the Ark of the Covenant seven times. Dus hij staat met zijn aangezicht naar, de, naar het noorden en hij eh, doet het met zijn wijsvinger aan de oostkant. Never on the west Nooit aan de rechter, aan de west, uh, westerzijde. Yes, the rabbis, why? En die vraagt dan de rabbijnen waarom. No idea. Niemand weet het. But remember, all these things are prophetic shadow pictures. Maar weet Whether wel, we dus dat al die dingen uh, profetische schaduwbeelden zijn. Of we het nu begrijpen of niet. Here is where the Ark of the Covenant sat in the Holy of Holies. Dus of hier is waar de Ark van het Verbond in het allerheiligste stond. And now we know the dimensions of this edifice. En nu kennen we dus de afmetingen van dit. Uh, I'm going to remove this building. Dus hoe gaan we dat gebouw verwijderen? But first I have to show you. This huge stone under here is unlike all the other stones on the Temple Mount. Maar ik moet u er eerst op wijzen dus dat deze enorme steen hier anders is dan gelijk welke steen op de berg. Notice the keystone here. Dat is dus de, de, de sleutelsteen. There's more than one. Here's, meer dan één. Here's the dome of the spirits. Dat, dat is de dome van de geesten. Take away the dome. Neem die dome weg. Take away the pillars. Neem de pilaren weg. Take away the dome's foundation stones. Neem de, de grond, de fundatiestenen weg van de dome. And, and now we have a huge ancient stone with keystones. En nu hebben we dus een grote eh, oude steen met, met sleutelstenen. We know that a cubit at the time of Solomon was 20.62 inches. Dus we weten dat een, cubit in de tijd van Solomon of all the measurements from Solomon's time measured in cubits, we can still measure them today at 20.62 uh, uh, British inches. Dus tot op vandaag kunnen we nog steeds die stenen uh, meten op diezelfde manier zoals het daar beschreven was. So now here is the temple of Solomon. Dus hier is nu de tempel van Solomon. It says Solomon made affinity with the Pharaoh of Egypt, and he took Pharaoh's daughter and brought her into the city of David, until he made an end of building his own house and the house of Yahweh. Dus Salomon uh, verenigde zich met uh, Farao, de koning van Egypte, en hij nam de dochter van Farao tot vrouw en bracht haar in de stad van David, tot hij uh, een stop maakte met het bouwen van zijn eigen huis en begon aan het huis van Yahweh. Affinity means he married Pharaoh's daughter so that he could be involved in the family secrets. Dus eh, Affinity betekent dat hij de dochter van Farao huurde, omdat hij de familiegeheimen zou te weten komen. Every time it mentions his marriage to Pharaoh's daughter, it mentions the building of the temple. Dus elke keer als er een vermelding komt van de dochter van Farao, zie je ook een vermelding van het, het bouwen van het gebouw. de Heer. had to do some research down in Egypt. Dus moesten we een beetje onderzoek gaan doen in Egypte. So we went to Hertz Rental Camel. Dus uh, we gingen naar Hertz uh, huur een eh, kameel firma. How many of you have been on a camel down at the okay? So you know it's easy and it's cheap to get on. It costs you a lot to get off. dus dan weet je dat het Eh, gemakkelijk en goedkoop is om erop te gaan, maar dat het u een geld kost om eraf te geraken. Okay. Uh, eh, here is my daughter with her hand on the red granite plug in the Great Pyramid of Giza. Van wat? The uh, red granite plug. Oké, okay. dus there's mijn dochter met haar hand op de rode granieten uh, blok in de, in de grot van... The, the Egyptians were masters at building with sand hydraulic technology. Dus, ja, nou... Sand hydraulic technology. Dus, uh, ja, dus de zand... De, Ja, uit het vissen. Hydraulische techniek, zeg maar, met zand. Ja, dus een soort van zandstralentechniek dat ze gebruikten. Nee? nee? Een hydraulisch, een hydraulisch systeem met zand. Oké. Um, I, I, just realized that uh, I, could teach this for 15 hours, so I'm going to skip by some stuff real fast here. Dus ik heb bij Düzike beyaz realizeer hier wel 15 uur kan mee bezig zijn. Dus ik ga een paar dingen overslaan. Yeah, we can spend two hours here. We are going to. Okay. All right. Here is the tabernacle in the wilderness. Dus hier is het tabernakel in de wildernis. 30 cubits by 10 cubits. Dus de afmetingen daar. Solomon's temple is 60 cubits by 20 cubits. Dus de tempel van Salomon heeft die afmetingen. See, the the holy of holies would hold the ark of the covenant in the tabernacle. Dus het allerheiligste, dus daar stond het uh, de ark van het verbond. But now we're going to make the temple four times larger Maar nu gaan we de tempel vier keer groter maken. And we're going to put the Ark of the Covenant in a most unusual uh, place. En gaan we de Ark van het Verbond in een heel ongewone plaats plaatsen. Ah, oké, mhm. All right. Mm, oh, okay. All right. Let me. All right. I have to pay at the dedication of the temple, it says that we that the Ark of the Covenant was put in the temple. Dus bij de inwijding van de tempel werd er gezegd dus dat de ark van het verbond in de tempel geplaatst werd. The staves were pulled out to one end. Dus dat de stokken er aan één kant waren uitgetrokken. So that the staves of the ark were seen without, but they were not seen without. zodat de staven van aan de buitenkant zouden kunnen gezien worden, maar dat ze toch niet zouden gezien worden. What, does it mean that they were seen without or outside the holy of holies, but they were not seen without? Wat betekent het dat ze zouden gezien worden uh, aan de buitenkant van het allerheiligste, maar toch niet zouden gezien worden? Here's the curtain. Hier is de gordijn. You pull the staves out to one end, and now you can see them outside of the Holy of Holies. Dus als je de staven daardoor But you still can't see them. Dan kan je ze uh, zien, maar je kan ze toch niet zien. So they know the Ark of the Covenant is there. Zodat ze weten dat de Ark van het Verbond daar is. It's pushing the curtains out on each side of the altar of incense. Dus en het duwt de gordijnen naar voren aan elke kant van het, het, het Why do that? Waarom zouden We've got a huge room for this now. We hebben een enorme Four grote kamer. times larger than it was in the tabernacle. Dus nu is het vier keer groter dan het was in de tabernakel. Yet it's put in so that the staves are pushing it out. Toch is het erin geplaatst zodat oh. de staven het, het naar buiten duwen. It also says that Hiram out of Tyre was the one that Solomon hired to do the brass work. Het zegt ook dat Hiram uit Tyre de werker was die het, het eh, koperwerk deed of het uh, bronswerk deed. He cast two pillars of brass 18 cubits high. Hij, hij maakte twee uh, bronzen pilaren die 18 kubiet hoog waren. They were 12 cubits to compass them about. Dus in totaal waren ze uh, eh, 12 cubits om, om in doorsnede. In doorsnede. And then he made two capitals out of solid brass to sit on top of the pillars. En dan maakte hij twee uh, deksels of, ja. of wat, uh, vanuit, vanuit gesmolten brons om op de toppen van de pilaren te zetten. How tall are the capitals? Hoe hoog zijn nu die... die uh, five cubits. Vijf cubits. Everyone hold up five fingers so you remember this. Five, okay, stretch them out there. You gotta remember this. Burn it in your brain now. Five cubits. Ah, dus brandt die je hersenen zijn ze nu? You're going to have to tell this story to your grandparents. Dus jullie moeten dat verhaal nu aan je kleinkinderen vertellen. Here are the pillars. Aan je grootouders. They are 31 feet tall. En dit zijn de eh, pilaren en ze zijn 32 voet hoog. They are six and a half feet in diameter. Ze hebben 6,5 voet diameter. They are one handbreadth in thickness, about five inches. Dus ze zijn zo breed als een hand in dikte, ongeveer vijf uh, inches. They are hollow. En ze zijn hol. They have to be cast in one casting, as that is how you do brass. Dus ze moesten in één uh, uh, Gieting eigenlijk uh, eh, gegoten worden, want zo alleen kan je brons maken. It's a major engineering feat for that time. Dus het is een ongelooflijk uh, ingenieus gedoe voor die tijd. On top, these capitals are how tall? Dus die deksels die daar bovenop zijn, zijn hoe hoog? Five cubits that is as tall as the ceiling here. Dat is zo hoog als dit plafond hier. Six and a half feet in diameter. Zes en half eh, voet diameter. Solid brass. Vol brons. <laughs> Imagine putting those on top of a 31 foot column now. Dus eh, stel je maar eens voor wat het moet geweest zijn om dat bovenop die pilaar te plaatsen. And they set up the pillars in front of the porch. En die or in, in, the porch in front of the temple. zetten ze dus in de in de portaal voor de tempel. Solomon named them. En, en Solomon gaf ze een naam. Well, Yachin means base or fulcrum point. Dus een Jachem betekent basis of fulcrumpunt. The other pillar was named Boaz, which means force en or pressure. de andere pilaar noemde hij Boaz, wat kracht of druk betekent. Now you do recognize Solomon loves riddles. Dus maar hier herken je al dat Solomon van raadsels hield. The queen of Sheba comes up to hear the riddles. En de, van, de koningin van Sheba komt om zijn raadsels te horen. He's got all sorts of mysteries going on. He's given us clues. En hij heeft een hele hoop uh, mysterieuze dingen die aangaan. En hij geeft ons daar uh, hinten naar. Here they are. Nee. They stand out of the temple and they support absolutely nothing. Dus die staan daar voor de tempel en die dragen absoluut niks. This is where they sit. Dit is waar ze staan. Here's the altar uh, of sacrifice. Dus daar is het, uh, het offeraltaar. The brazen labor. Dus het, uh, het bronzen wasbekje. The menorah on the mm-hmm. left. Menorah aan de linkerkant. Table showbread. Dus de toonbroden, de tafel van de toonbroden. altar of incense. Dus het, uh, het wierookaltaar. And here's where it says they drew out the staves. So the ends of the staves were seen out before the oracle, and they were not seen without. Ah. En zo, En daar is waar ze de, staven uittrokken. Dus, en de einden van de staven werden gezien in de heilige plaats voor het orakel. En ze werden niet gezien aan de buitenkant. Okay, so here it is. Put it in place. Dus hier. And the staves are sticking over the stone. Dus en de staven die steken uit eh, over de steen. And this is all drawn to scale. En dit is allemaal in schaal uitgewerkt. Draw the staves out to one end. Dus als je de. And it pushes the curtain out. En als je de staven eruit trekt aan één kant, dan The staves are now clear of the stone. Dus de stenen zijn nu niet langer op de steen. De staven uh, zijn nu niet langer op de steen. Okay, I'm not going to tell you all this. 500 years later, Nebuchadnezzar came against Jerusalem and built a siege wall all the way around the city. Dus 500 jaar later komt Nebuchadnezzar en hij, uh, bouwt dus een, een, eh, een beleg rondom de stad Jeruzalem. Nothing gets in, nothing gets out. Er kan niks binnen of er kan niks buiten. Hmm. Nebuchadnezzar has seen all the treasure of the king's house. En maar Nebuchadnezzar heeft al de schatten van het huis van de koning. Jeremiah tells them that Nebuchadnezzar is going to take it all away now. En Jeremia telde, zegt dat uh, Nebuchadnezzar dat allemaal gaat wegnemen. But what did Nebuchadnezzar not see? Maar wat heeft hij niet gezien? The treasures in the temple. De schatten in de tempel. Everybody knows what's in the temple. It's, it's known throughout that part of the world of the golden altar and the golden table of showbread and the golden menorah and the golden ark of the covenant. Dus de hele wereld wist uh, over dat gouden uh, ark en die gouden, al die gouden dingen, die voorwerpen die daar waren. And when the attack ensued, they broke down the wall of the temple and they attacked the temple first. En als ze dus uh, de, de, hun aanval deden, braken ze de muur van de tempel en vielen ze de tempel eerst aan. Oh, that's <laughs> good. Should have said that you're all going to be getting coffee now. <laughs> They broke down the walls of Jerusalem. Dus ze braken door de muren van Jeruzalem. And when they got up into the temple. Uh, in the temple cloud? The priests fought them with every last man until every head was rolling down the steps. Dus bevochten de priesten hen met alle mannen tot het laatste hoofd van de trappen gerold was. What did they find when they got in? Wat vonden ze toen ze daarin kwamen? There's nothing there. Niets meer. It says that the Nebuzaradan, who was the captain of the Chaldean army, burnt the house of the Lord, the king's house, and all the houses of Jerusalem. Dus er wordt gezegd dat Nebuzaradan, de kapitein van de wacht van de koning van Babylon, het huis van de Heer verbrandde en de, het huis van de koning en al de huizen van Jeruzalem. They leveled it because they're looking for some big treasure. Want ze waren op zoek naar eh, ze, ze, maakten alles met de grond gelijk, want ze waren naar een grote schatten. What was he searching for? Waar was hij naar op zoek? This is what you where you'd expect to see the Ark of the Covenant sitting in the temple. Dus hier zou je verwachten dat uh, het Ark van Verbond is in de tempel. Watch carefully now. Maar kijk nu goed. It says they carried away the shovels, the snuffers, the spoons, the fire pans, and all the vessels of brass. Dus ze zeiden dus dat ze de schuppen, de, de, hetgeen waarmee ze de kaarsen moesten doden, de, de lepels, de vuurpannen en al de uh, eh, werktuigen van brons die in de tempel waren, hebben de Chaldeën weggenomen. Where's the gold? Maar waar is het goud? They, they document all of the temple vessels. They take them into Babylon. 70 years they bring them all back. Dus ze documenteerden al de stukken die ze weggenomen hebben. Ze nemen ze mee naar Babylon en 70 jaar later brengen ze ze allemaal terug. And it says that two pillars Solomon made for the house of the Lord. En de twee pilaren die Solomon had gemaakt voor het huis des Heren. The height of those pillars is 18 cubits. En de hoogte van die pilaren is 18. And the brass capitals upon it. How tall were the brass capitals? Five. <laughs> En dus de, de deksels van in brons, die waren erop en die waren 5 inches. And it says the height of the capitals were 3 cubits. En dus de hoogte van die deksels waren 3 cubits, zegt het. Is something wrong with the Bible? Is er iets mis met de Bijbel? Is er iets fout? How did 41.25 inches of solid brass weighing tons sitting on top of these columns just disappeared. Hoe konden die, dat gewicht van 41.025 of 41,25 inches van vol brons, dat zoveel tonnen woog, op, bovenop een kolom van 31 voet stond, hoe kon dat zomaar verdwijnen? What's the capital on the, on the left? Dus kijk naar dat, dat bovenste gedeelte aan de linkerkant. Dus die heeft drie kubits en die heeft vijf. This is operating an underground sand hydraulic elevator system. Oh, dus dat uh, uh, bedient een ondergronds hydraulisch zandsysteem. Lift. Lift. Lift. This is how it works. Dit, zo werkt het. Okay, the weight of this capital is going to push down on this lever. Dus de, het gewicht van, dit van dat bovenste gedeelte gaat daar op, op dat niveau de dingen naar beneden duwen. It says in the book of Maccabees, which is quoting an earlier scroll that was partially destroyed. Dus in de boek Maccabeeën, dat spreekt van een vroegere scroll die gedeeltelijk vernietigd is. That Jeremiah and several faithful priests were given a vision by Yahweh. Dus dat Jeremia en eh, nog andere priesters een visie werden gegeven door Yahweh. And that is how to hide the Ark of the Covenant. En dat is hoe ze de Ark van de bond moesten verbergen. They first um, operated from the outside the system where all of the sand in these pillars would drain out. Dus door, eh, als, als je van buiten behandelde, zou het systeem dat al dat zand naar beneden duurde. Eh, dus ja, dan leegmaken. Then they go into the Holy of Holies and stand on the lockstones. En dan gaan ze in het allerheiligste en gaan op de, de, lockstones, de, de sleutelstenen staan. Up to this point, only one high priest could go in once a year. Dus tot dan toe was er slechts één hoge priester die daar één keer per jaar kon ingaan. But remember, Ezekiel sees uh, something special happen in the ninth chapter of Ezekiel. Dus maar eh, herinner je dat Ezekiel iets speciaals ziet in het negende hoofdstuk van Ezekiel. He sees that the um, he sees the cloud of glory leave the ark of the covenant. Hij ziet de wolk van, uh, van glorie, het, uh, het ark van verbond, de ark van verbond verlaten. Now, the faithful priests go in and unlock the elevator system dus by standing on the lockstones. Getrouwe priester die gaat erin en die opent het slot van die sleutelstenen. And the sand comes out of this piston as the elevator is raised into place. En het zand komt dan uit, uit die tube en dat duwt de lift omhoog. The Ark of the Covenant and the articles of gold are taken into the elevator room. Dus die uh, uh, ark van verbond wordt in die liftkamer And the second, uh, uh the sand hydraulic piston then lowers it down into place. En dan dus laat datzelfde hydraulische systeem neerzakken tot waar het moet zijn. And then they take the ark through, uh, through Solomon's quarry to the place that Solomon made for it. En dan vandaar nam ze dus de ark van het verbond uh, door de steengroeven van Solomon naar de plaats waar hij wilde dat het zou zijn. Maar... Ah. Oké. We already said that they were warned. Dus we zeggen hier al dat ze vernietigd waren of gewaarschuwd waren. And as they were hiding away the Ark of the Covenant. En terwijl ze de ark van verbond uh, verborgen. One of the priests began to mark out the way in the cave system. Where they were hiding the ark. Begint een van de priesters dus de weg uit te bakenen waar ze dus uh, de ark gingen verborgen. When, when Jeremiah found out, he rebuked the priest. En toen Jeremia dat uh, hoorde, uh, dus berispte hij de priesters. The ark must remain in this place until the Lord brings it out in the last days. Dus en hij zegt, de ark moet in deze geheime plaats blijven tot Yahweh het, het naar buiten brengt in zijn dagen, in de and, laatste dagen. And his glory will be seen again above the mercy seat as it was in the days of Moses and Solomon. En zijn glorie wil opnieuw gezien worden bovenop het verzoendeksel zoals het was in de dagen van Mozes en Solomon. The Ark of the Covenant is the most holy thing that has ever been on the earth as far as an implement. Dus de ark van het verbond is het heiligste dat ooit eh, op de aarde is geweest. It just didn't disappear into absolute worthlessness. Dus het is niet verdwenen in, uh, in, in absolute eh, waardeloosheid. Wat Oh, Maccabees. 2 Maccabees chapter 2 verses 2 en following. 2 Maccabeeën hoofdstuk 2 en This is Solomon's quarry. Dus dit zijn Salomon's steengroeven. And through this quarry system, they found a huge stone sarcophagus. Dus dit, uh, uh, door die uh, groeven, uh, zeg maar, vonden ze die, die enorme steen. But a hundred years before they found the stone sarcophagus, they found this chiseling in the wall right down here. Dus uh, honderd verschillende jaren voor ze die steen van Sophocles vonden, vonden ze dus dat bijtelwerk of uh, eh, etswerk in die steen daar. This was chiseled off from the cave wall and is sitting in London today. Dus dat is van de, van de muur afgebeiteld en dat is momenteel bevindt zich dat in Londen. It's a very quick and unfinished chiseling of a guarding cherub. Dus het is een heel uh, vlug gemaakt en onafgewerkt uh, etswerk van een, een beschermende cherubijn. And all that remains of it today is a metal sign down in the cave. En nou wat er vandaag van overblijft is een metalen eh, plaat in de, in de grond. So now it answers the question of what was this marking that the priest was making to find the ark. Dus nu blijft de vraag, wat waren al die tekens die de priesters maakten in die gangen om de ark terug te vinden? Jeremiah said, stop this. Write that. He He said, do not do this. Dus Don't Jeremia make zegt, stop daarmee, dus doe dit niet. A French explorer chiseled it off the wall and nobody knows where it was in that cave system. Dus degene die dat eh, eh, van de muur hebben afgebeiteld en nu weet niemand meer waar eh, die Announced in the Palestinian Exploration Fund exhibit in London. <laughs> Nu it in de Palestijnse uh, yeah, in Londen. Yeah, that's exactly right. Okay. Here is uh, what's called the Sword of Solomon, made by uh, Sephardic uh, sword makers in Spain. Dus dit is, wordt het zwaard van Solomon genoemd, dat door Sephardische zwaardmakers in Spanje gemaakt is. Notice you've got the, the wings, the body of an animal, the head of a man. Dus merk op dus dat hier de vleugels en, de, en het lichaam van het hoofd van een mens Very similar to this. Dus heel erg gelijkend daarop. And the sword of Solomon has the Ark of the Covenant with angels standing on both sides. En de, het zwaard van Solomon heeft dus het ark, de ark van verbond met de engelen die er aan beide kanten naast staan. Now, here's the stone was in the Holy of Holies. Dus hier is die steen die in het allerheiligste was. This is where the stone sarcophagus was found. Dus hier is waar de steen sarcophagus gevonden werd. Sarcophage And this is the public part of Solomon's quarry. En dit is het eh, publieke eh, gedeelte van de steengroeven van eh, Solomon. Ah. Yeah, and Solomon actually gives a clue that he built an exalted residence and another permanent place for the ark to remain. Dus uh, Salomon die zegt hier dat hij een, een verhoogde woonplaats heeft gebouwd, maar ook nog een permanente plaats waar de Heer kan verblijven. Now, this is after Nebuzaradan conquered Jerusalem. Dus dit is nadat eh, ja, dus Jeruzalem veroverd heeft. It says the pillars of brass that were in the house of the Lord. Dat zegt het dus dat de pilaren van brons die eh, in het huis des Heren waren. The bases of the pillars. Dus de basis van die pilaren. The brass sea. Dus de, de, labor. dus de eh, het wasbekken. They, eh, they, they broke them down and they carried the brass to Babylon. Dus dat hebben ze allemaal afgebroken en naar Babylon meegenomen. It says that the pillars were 18 cubits. Dus het zegt dat de pilaren 18 cubits waren. 12 cubits around it. 12, 12 cubits uh, omtrek. It was a handbreadth dus het was een, een handbreedte dik. And how tall were the capitals? En hoe ah, groot waren de, de toppen ervan? Vijf cubits. Once they tore them down, they still had to deal with five cubit capitals. Dus eens dat ze die afgebroken hadden, moesten ze nog altijd, nog altijd te maken met uh, eh, hoog toppen van 5 cubits. When they got up on the Temple Mount, they were only three cubits. En toen ze de Tempelberg opgingen, waren er maar 3 cubits. When they broke them down, they found that they were really five cubits. En toen ze ze afbraken, zagen ze dat er inderdaad vijf cubits waren. The scripture is far more accurate than we can even imagine. Dus de, de schrift is veel accurater dan wij ons kunnen voorstellen whole eh, system. Hebben ze dus dat hele systeem dan ontdekt? Okay. Hm. That is part of what I, okay, he's saying, so they must have discovered the whole system, how it worked. Dus dan moeten ze volgens Marcel het hele systeem ontdekt hebben hoe dat werkte. This is the part I didn't show you in Egypt. Dus dit is een gedeelte dat ik u niet getoond heb in Egypte. Because the Egyptians had way of sliding plugs down into place that sealed things off and you could never tell what was there. Dus want de Egyptenaren die hadden systemen waarmee dat ze dingen konden laten afglijden en, en dichtmaken zodat geen mens kon zien wat daar ooit geweest was. Yeah, I wish I could show this to you now. Ik, ik zou nu willen dat ik u kon tonen when I, I have to tell you this part. Maar ik moet je dit wel vertellen. When they finally chiseled their way into the Great Pyramid of Giza. Dus toen ze uiteindelijk hun weg in de grote piramide van Giza hadden gebeteld. They found an interior corridor. Vonden ze dus een, een, een binnenhoek. Een okay, gang, pardon. And they walked to the end of a corridor. En ze gingen naar het einde van de gang. And pushed on this stone. En ze duwden op een steen. And a door opened up to the wide open outside. En er ging een deur open waar, naar de buitenkant, naar de buitenwereld. You could not see it from the outside. Dat kon je aan de buitenkant niet zien. The Great Pyramid was not built, uh, was, did not have uh, the stone steps going up. Dus die piramide had niet de stenen trappen eh, om naar boven te gaan. It was polished limestone and it was absolutely smooth. Dus dat was gepolitoerde uh, eh, zandsteen en die was helemaal glad, kon je niet zien. The joints were, were smaller than one fiftieth of an inch. Dus de, de, de wijzen die samen hadden voegen waren smaller dan uh, een vijftigste van een inch. They used an adhesive to fasten the stones together dus, that was stronger than the stones. Ze, ze gebruikten een, een kleefmiddel om die stenen samen te doen houden die sterker was dan de stenen zelf. We still don't know how to make that kind of adhesive. Dus wij weten nu nog altijd niet hoe dat we dat soort uh, eh, kleefmiddel moeten maken. But they could put these stones together so tight that you couldn't see any passages. Dus, maar zij konden die stenen zo goed uh, te samenbrengen dat je geen enkele eh, doorgang kon zien. Yeah, you can still explore uh, around the Great Pyramid. You can explore some of these tombs and how they did these stones. It's still there today. Je kunt vandaag nog altijd eh, gaan zien hoe dat die piramides samengevoegd zijn. Dus het is nog altijd uh, op dezelfde manier in, vandaag. In every one of them, they couldn't find the door. En, en niemand van hen kon de deur vinden. They chiseled through stones until they found a corridor, and then they found the, the door. After they found the corridor from the inside. Dus eerst hebben ze dus een, een een gang gebeiteld en van daaruit hebben ze eigenlijk maar de deur gevonden. And so now the Ark of the Covenant is hidden. Dus nu is de Ark van Verbond verborgen. Okay, now we're going to go ahead in time. And we've got just enough time. this is a feast of unleavened bread. Dus het feest van ongezuurd brood. 40:28 from creation. 40:28 vanaf de schepping. Each one of the feasts have initiations, they have intermediate and final fulfillments. Dus elk van de feesten heeft initiaties die uh, dus een begin hebben en, en uiteindelijke vervullingen. And we already know all about the calendar. En we um, weten al alles over de kalender. And so now we are going to go to Aviv 10. What happens on Aviv 10? Nu gaan we naar de tiende van Aviv. That's right. Dus de, de lammeren worden nu gekozen. Everyone comes up to Jerusalem early and they mikvah in the mikvah or baptismal pools which are here at the Temple Mount. Dus iedereen komt nu naar Jeruzalem en de mikvah of gaan zich onderdompelen in de eh, in de pools in de poelen daar in Jeruzalem. On the way in, they break off palm branches, cedar boughs, and they bring them into the city and put them at the doorway of the homes where they are staying. Dus en als ze daar binnenkomen, breken ze palmbranches, eh, palmtakken af en what else? Palm branches en cedar boughs. En en bomen van ceder en ze leggen ze daar bij de poorten neer. They come in to a townhouse in the city of Jerusalem and it's filled with hundreds of thousands of people. Dus ze komen daar in een, een, huis in de stad en dat is gevuld met honderdduizenden mensen. Um, this is where uh, people stay in an upper room. Dus dat is uh, waar mensen verblijven in, in bovenkamers. Like last night, I stayed in an upper room. Dus zoals eh, vorige nacht ik in een bovenkamer Ja, yeah, it's a townhouse. Oké, okay, gasthuizen noemt een eh, townhouse eh, is een, een gasthuis. There is no the upper room. It's just one of thousands of townhouses in Jerusalem. Dus er is geen, geen de hoogste kamer. Het zijn, er zijn duizenden van die logeerplaatsen in Jeruzalem. The morning of Aviv 10, the high priest leaves the Temple Mount. Dus op de morgen van de tiende Aviv verlaat de hoge priester de tempelberg. Starting at the temple, at, at the altar. Dus hij verstrekt van bij het altaar. There are two columns of Levites who are standing shoulder to shoulder across from each other, making a path. Ja. Dus uh, staan er honderden levieten schouder aan schouder aan weerszijden die voor hem dus een baan maken. Tens of thousands of priests will be lining this whole way outside the north gate of the city of Jerusalem. Dus tienduizenden eh, eh, priesters vormen die hele weg dus naar de noorderkant van de stad Jeruzalem. They're standing there quietly holding their palm fronds. Dus ze staan daar stil en ze houden hun palmtakken eh, vast. The high priest and his entourage walk between the columns of priests and go out to the sheepfolds of Bethlehem. Dus de hoge priester en zijn omgeving gaan door die weg en gaan naar die kant naar de, de schapen, waar de schapenkunde van Bethlehem zijn. It's about, uh, about eight kilometers away from the Temple Mount. Dat is ongeveer 8 kilometer van de tempelberg verwijderd. The high priest selects the most perfect Passover lamb en, of all the lambs that year. Dus de hoogpriester kiest de, de, de meest perfecte Pesachlam van al de lammeren die daar zijn. When he gets back to the north gate. Als hij terug aan de noorderpoort komt. The Levites open up the passageway and he walks into the middle. Dus openen de Levieten de doorgang en hij gaat, ze gaan terug dus door het midden daarvan. Right then the priests begin shouting out, Hosanna in the highest, blessed is he that comes in the name of the Lord. En dan beginnen dus de hoge priesters of de levieten beginnen dan te roepen, Hosanna in de hoogste, zegen hem die komt in de naam van de Heer. All of these priests begin waving their palm fronds in unison, crying out, Hosanna in the highest, Blessed is he that comes in the name of the Lord. Dus al die levieten beginnen uit alle macht te roepen, Hosanna in de hoogste, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. 200,000 people rush out of every corner of Jerusalem, bringing their palm fronds and their cedar boughs with them. Dus 200.000 mensen komen, eh, dus met hun palmbranche en hun palmtakken en hun... Eh, uh, en roepen Hosanna in de en and everyone joins in. Hosanna in the highest. Blessed is he that comes in the name of the Lord. En iedereen roept mee Hosanna in de hoogste. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. In this triumphal entry, the high priest brings the lamb up onto the temple mount. En dus op deze manier met deze triomf brengt de hoge priester het lam tot op die plaats op de tempel. He ties the lamb to a stake and for the next four days everyone inspects that lamb. En dus dan bindt hij dat lam aan een, aan een stok en voor de komende vijf, vier dagen komt iedereen dat lam inspecteren. The morning of the 14th day of the month, the high priest concludes his inspection. Dus en op de morgen van de 14e van die maand besluit de hoogpriester zijn inspectie. At the final judgment ceremony he says, I find no fault in this lamb. En in de laatste ceremonie op die morgen zegt hij, ik vind geen enkel gebrek in dit lam. That afternoon they sacrifice over 200,000 lambs on the Temple Mount. En op die namiddag offeren ze meer dan 200.000 lammeren op de Tempelberg. And they're singing the Psalm of Ascent over and over while these lambs are being sacrificed. En ze zingen het lied van de heilige uh, steeds weer opnieuw terwijl die lammeren eh, eh, geslacht ge, ge, worden. the individual householder cuts the lamb of the throat, uh, the throat of the lamb that he selected. Dus elk uh, hoofd van het huisgezin snijdt de keel van het lam over dat hij gekozen heeft of dat zijn gezin gekozen. A Levite catches the blood into a polished brass bowl and hands it to the next priest in line. Dus de een leviet uh, eh, vangt het bloed op in een gepolijste bronzen kom en geeft het door aan de volgende leviet. And they keep on passing that up the line, one after another, until a priest then splashes the blood on the altar. Dus en dat wordt, blijft doorgegeven worden, de ene na de andere, tot de laatste priester het bloed over het altaar giet. He turns and passes the empty bowl back, and it makes its its way back to the head of the lines. Dus hij keert zich om en geeft de leger, komt terug en het gaat terug uh, uh, tot het bij het begin van de lijn komt. There are hundreds of polished brass bowls filled with blood that are flashing in the sunlight. Dus er zijn honderden gepolijste bronzen kommen die, die uh, sparkelen in het zonlicht sprankelen in het zonlicht. And under the bright sun is like golden lightning shooting off the Temple Mount. En onder de felle zon is het als eh, gouden bliksems die in het zonlicht weer, weer flitsen. As over 100,000 voices sing the psalm over and over again. Als meer dan 100.000 stemmen dat lied opnieuw en opnieuw en opnieuw You zingen. hear it for miles echoing through the hill country of Judea. En we konden het van mijlen ver horen echoen door de bergen of, eh, van Judea. Then comes the final lamb to be sacrificed. En dan komt het aan het, aan het uiteindelijke lam dat moet geofferd worden. When the high priest cuts the throat of the Passover lamb that he selected, als de hoge priester de keel doorsnijdt van dat uh, eh, Pesachlam dat hij uitgekozen heeft. And he takes the blood and puts it on the altar. En als hij het bloed neemt en dat op de altaar uh, Then he gets a drink. Dan krijgt hij iets te drinken. He fills his lungs with air so that everyone can hear the final proclamation dan vult hij zijn longen met lucht, zodat iedereen dus de uiteindelijke proclamatie kan horen. It is finished! het is volbracht. Now they take the lambs and put them in the oven. Nu nemen ze de lammeren en, en steken ze in de oven. The priest and his entourage go over to the Mount of Olives. Dus de priester en zijn, om, uh, zijn eh, aanhangers gaan over de olijfberg. They bind together ten standing shocks of barley. En ze binden tien uh, rechtopstaande schoven barley bij elkaar. They come back across the bridge to the priest quarters. Ze komen terug over de brug tot naar de gebieden van de kwartier van de priesters. And after sunset, they eat the Passover. En nadat de zon is ondergegaan, eten ze het Pesachlam. Now, in the year 4028, something went radically different. Nu in het jaar 428 eh, gebeurde er iets totaal anders. But What? it went. But it went <laughs> But at the same time, it went the very same way it had gone every year. Maar tegelijk ging het ook op dezelfde manier zoals het elk jaar ging. When you say Hosanna, you say blessed is he who comes in the name of the Lord. But I was always told that Hosanna means save us. Oceana. Oceana. Oceana, yeah. Save us. Save us. It's not, it <laughs> was not a blessing, but a cry out for, uh, for uh, to be saved from the Romans. Let's watch. Laten we kijken. Dus wat ik zei is, ehm, dus hij zegt, uh, eh, uh, eh, Hosanna betekende gezegend is hij die komt, maar mij is altijd geleerd dat het een uitschreeuw was om eh, gered te worden. En hij zegt, we zullen ertoe komen. The night before, the 10th of the Aviv, Yeshua is staying in Bethany. Dus de nacht voor de tiende van de Aviv verblijft Yeshua in Bethanië. It's on uh, that, that day Yeshua told his disciples to get a donkey, a male ass upon which no one has ever sat. Dus op dat moment zegt Yeshua aan zijn discipels, aan zijn apostelen, om een mannelijke ezel te, te zoeken waar nog nooit iemand heeft opgezeten. The next morning, when the high priest had gone out to Bethlehem and was on his way back. Dus de volgende morgen, als de hoge priester naar Bethlehem is geweest en op zijn terugweg was. Outside of the north gate of the city were not only Kohanim, Yeshua's disciples were there. Dus daar buiten de stadspoorten waren niet alleen de Kohanim, maar ook de apostelen van Yeshua waren daar because his disciples were told to get all the disciples together the next morning. Want zijn apostel was gezegd om al de, de apostelen samen te roepen de volgende morgen. Where are the thousands of disciples that, Yesh that were following Yeshua for days without eating up in the Galilee? Where are they now? Waar zijn die duizenden volgelingen van Yeshua die die hem overal gevolgd hebben in de bergen, waar zijn ze nu? For the feast. Ze zijn allemaal in Jeruzalem voor het feest. When you think of disciples, don't think of the 12 apostles. Dus als je aan volgelingen denkt, of eh, denk dan niet alleen aan de twaalf apostelen. You've got to think of thousands. Dan moet je aan duizenden denken. That's why the Pharisees say we can't take him at the feast. Daarom zegt de Farizeeën die kunnen we niet There will uproar among the people. Daar zal een, nee, ja, dat is wat ik zeg, nee. Ja. Eh, dus, want er zal een oproer onder de mensen zijn als we die allemaal meebrengen. So that morning, the high priest is approaching. Dus die morgen nadert de hoge priester. But from the opposite side, from Bethany, his disciples open up the pathway. Maar van de, van de andere kant, daar zijn dus de volgelingen van Yeshua die het pad openen. Yeshua rides into the circle on the back of a donkey. Dus Yeshua komt die cirkel binnengereden, die kring binnengereden op de rug van een ezel. His disciples begin shouting out, Hosanna in the highest, blessed is he that comes in the name of the Lord. En zijn uh, volgelingen beginnen te roepen, Hosanna in de hoogste, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Thousands of priests begin shouting out, Hosanna in the highest, blessed is he that comes in the name of the Lord. En duizenden priesters beginnen te roepen, Hosanna is uh, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. 200,000 people rush out of their homes, flooding to this pathway. Dus 200.000 mensen eh, lopen uit hun huizen en die komen samengestroomd daar naar die, uh, waar, waar die uh, eh, padweg is. The Gospels record that the priest said to Yeshua, Tell your disciples to shut up! <laughs> dus de, de evangeliën zeggen dat Yeshua aan zijn volgelingen zei, zei zeg aan uw volgelingen te, te, te stoppen of te Look what they have done. roepen. Look what they have done. Kijk wat ze gedaan hebben. Yeshua said, I will not. I will not. Yeshua zegt, de priesters zeiden, zeg tegen je discipelen dat ze moeten stoppen. Okay, so the priesters zeiden... Yeshua said, I will not tell them to shut up. Oké, okay, dus de, de priesters zeiden aan Yeshua dat hij de opdracht moest geven aan zijn volgelingen dat ze moesten stoppen. En Yeshua zei, nee, dat doe ik niet. If the rocks have to be given a voice, the rocks are going to shout it out. Als de stenen een stem zouden gegeven worden, dan zouden de stenen het uitroepen. Why? Waarom? This is the day they had been rehearsing for a thousand years. Dit is de dag waar ze duizend jaar voor geoefend hadden. This is the day that the Passover lamb, who was born in the sheepfolds of Bethlehem, makes his triumphal entry. Dus dat is de dag dat eh, de, echte verlosser die geboren is in de schaapstallen van Bethlehem zijn doorgang daar maakte. And if the rocks have to be given a voice, the rocks are going to shout it out on this day. Dus en als de stenen een stem zouden gegeven zijn, dan zouden de stenen het uitgeroepen hebben op die dag. The high priest are shouting, Blessed is he that comes in the name of the Lord. En de hoge priesters roepen, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Expecting a lamb to come down. En ze verwachten dat er een lam zal komen. They can't stop. They've been rehearsing this. There's no reason to stop. Nobody knows for any reason to stop. Hosanna in the highest. There's a donkey coming. dus zij kunnen niet stoppen. Ze hebben dat duizenden jaren geopend En ze blijven maar uitkijken naar een lam. En ze kunnen niet stoppen en ze zien in ezel komen. Yeshua on a donkey. Daar is Yeshua op een nezel. And as he passes by, his disciples flood in the entire pathway behind him. En als uh, hij voorbij gaat, dan sluiten zijn volgelingen zich aan en volgen hem dus door de hele uh, weg. He achter takes hem them all the way up to the Temple Mount. En hij brengt hem helemaal tot op de tempelberg. And when the high priest gets to the gate, En als de hoge priester aan de poort komt, he's standing there holding his lamb on a string. dan staat hij daar met zijn lammetje aan de, aan de koord. He missed the party. Hij heeft het feest gemist. For the next four days, Voor de volgende vier dagen. The Gospels record that Yeshua is on the Temple Mount being inspected by everyone. Staat er dus dat Yeshua op de Tempelberg werd geïnspecteerd door iedereen. The Pharisees. De Farizeeën. The Sadducees. De Sadduceeën. The Herodians. De Herodians. The religious and civil leaders, everyone is trying to find fault with him. Dus de religieuze leiders, iedereen probeert uh, iets fout te vinden bij hem. See, when it tells us in the Gospels, they're trying to find fault with him. Dus wat het ons vertelt in de evangelie is dat ze iets fout in hem proberen te vinden. If, if we know the rehearsal, it's telling us volumes. Als we de, de oefening of de herhaling, de repetitie kennen, dan vertelt het ons volume. is the inspection of the Lamb of God. Het is de inspectie van het lam van God die daar plaatsvindt. Now, it's the last night Yeshua is with his disciples. Dus nu is het de laatste nacht dat Yeshua met zijn volgelingen is. And we rehearsed that last night with the ah. bread and the wine. En dat hebben we gisteravond avond eh, geoefend met het brood en de of herhaald met het brood en de wijn. He sends Judas out to do something that the disciples don't really quite understand. Dus hij stuurt Judas uit om iets te doen dat de andere apostelen niet echt begrijpen. They know that Judas is the treasurer of the group. Ze weten dat uh, Judas de schatbewaarder van de groep is. They think that, they, that he sent him out to buy something they need for the feast of Passover. En zij denken dat hij hem, dat Yeshua hem wegzendt om iets te kopen dat ze nodig hebben voor het Pesachfeest. Or that he would be sent out to give something to the poor so that they could have a good Passover. Of dat hij weggezonden was om iets aan de armen te geven, zodat zij een goed eh, Pesachfeest zouden hebben. Because it is now night. Want het is nu nacht. It's now the 14th day of the month. De 14e dag van de maand. And it's time that all of the leaven is out of the house. En het is tijd dus dat alle zuurdeeg uit het huis is. It says that Yeshua takes a piece of leavened bread. Het zegt dus dat Yeshua een, een stuk brood met uh, gist of zuurdeeg neemt. And he dips it in the sop. En doopt het in het zout. He gives it to Judas. And gives it to Judas. Says what you do, do quickly. And hij zegt wat je moet doen, doe het vlug. The leaven among the disciples walks out with the last piece of leaven. Dus de zuurdeeg die onder de uh, discipelen was, gaat buiten met het laatste stukje waar zonde in zat. After Judas leaves, he ask the disciples if they have any way to defend themselves. Dus nadat Judas vertrokken is, vraagt hij, hem, vraagt hij de apostelen of ze uh, een manier hebben om zichzelf te verdedigen. He said, when I sent you out, you never lacked anything. Is that correct? Dus hij zei, toen ik jullie uitzond, heeft het jullie aan niks ontbroken. Is dat yes, juist? Yes, master, that is true. Ja, meester, dat is waar. Now I'm telling you. Nu zeg ik jullie. If you've got an extra tallit. Als je een extra uh, hebt. Of als je een, een extra jas nodig hebt. and buy yourself a sword. Ga er dan uit en verkoop het en, en koop jezelf een zwaard. And Peter said, Well, we have a Kalashnikov and a Smith and Wesson. <laughs> en Petrus zegt, we hebben dus een hele hoop wapens. Now, he said, we have two swords here. Dan is er hebben twee that's enough. That is is We're not trying to take over the world. I just want to make sure that you can take care of yourselves. Dus we proberen hier niet de wereld over te overwinnen, maar ik wil alleen maar zeker zijn dat je jezelf kan verdedigen. Now, remember, the Last Supper is not the Passover meal. En, en, herinner je heel goed, dus het laatste avondmaal is niet het Pesachmaal. The Passover lambs are not going to be killed until the next afternoon. Dus de, de Pesachlammeren gaan maar geslacht worden de volgende namiddag. And you don't eat the lambs before they're killed. En je eet de lammeren niet voor ze geslacht zijn. It's the 14th. It's a day of working still. Dus dit is de veertiende, dat is nog een werkdag. He's not going to send his disciples to Aaron's park and pond to buy a sword if it's a Sabbath. Dus hij gaat eh, zijn apostelen niet naar het park van Aaron sturen om een zwaard te kopen als het een Shabbat is. He's not going to then wash his disciples' feet after dinner if it's a Sabbath hij gaat de voeten van zijn apostelen niet wassen na het eten als het een Shabbat is. I know we wanted to be Passover so bad. Maar ik weet dat we zo graag wilden dat het Passover was. But the next morning at his trial. Maar de volgende morgen bij zijn, bij zijn uh, rechtszaak. Says the Pharisees refused to go into the judgment hall. because they didn't want to be defiled so that they could eat the Passover. Dus zegt dat de fariseer niet in de rechtszaal gaan, want ze wouden niet uh, um, ontheiligd worden omdat ze van het At the end of the day, they have to get the men off the cross before sundown. En op het einde van de dag moeten ze de man van het kruis af hebben voor de zon ondergaat. Because at, at sundown was the high Sabbath. Want eh, als de zon onderging was het de, de hoge Shabbat. The feast of Passover and unleavened bread begins. Dus het feest van eh, Pesach en ongezuurd brood begint. The only reason we think it's Passover is by terrible terrible translation. Dus de enige reden waarom wij denken dat dat Passover of Pesach was, is door verschrikkelijk slechte vertaling. A very juvenile understanding of Greek. You can read right past all that nonsense. Dus een, een, een ja, juvenile. jeugd, uh, ja, simpele Griekse geest die dat op die manier vertaald heeft. Oké. Yeshua is arrested in the Garden of Gethsemane dus the night after the Last Supper. wordt aangehouden in de tuin van Gethsemane de avond na het laatste avondmaal. He is immediately taken to the house of Annas. Hij wordt onmiddellijk naar het huis van Annas genomen. He is then immediately sent to the house of Caiaphas, where there is a midnight trial. Dus dat was, vandaar was hij mm, onmiddellijk gezonden naar het huis van Caiaphas, waar dat ze dus een, een rechtspraak hebben om middernacht. The following morning they get Pilate up very early in the morning. En de volgende morgen doen ze Pilatus heel vroeg in de morgen opstaan. The trial is so fascinating. Dus dat, dat, dat uh, eh, rechtsgeding is zo fascinerend. I'm doing non-linear digital editing right now. <laughs> Can't tell you the whole story. Okay. You have to get the joint code, okay? Yes. Yeah, we know. Okay. Now. Pilate tries to get Yeshua off. Dus uh, uh, Pilatus probeert Yeshua af te schuiven. And he is unsuccessful. En hij, hij slaagt daar So Pilate, Pilate's wife comes out and says, I have just had a terrible dream about this innocent man, had nothing to do with him. Dus uh, de vrouw van Pilatus zegt, ik heb juist die verschrikkelijke droom gehad over die eh, onschuldige man die veroordeeld wordt. Blijf ervan, blijf ervan af, heeft er niets mee te maken. Pilate comes out and sits in his judgment seat. The next words that come out of his mouth are the verdict of Roman law. Dus uh, Pilatus komt buiten en hij zit in zijn rechterstoel en de volgende woorden die, zijn, ehm, die uit zijn mond komen zijn, is dus het oordeel van de Romeinse wet. And Pilate then speaks the words of the high priest. En Pilatus spreekt dan de woorden van de hoogpriester uit. Ending the four-day inspection of the Passover lamb. Dus aan het einde van de vier dagen vierdaagse inspectie van het Pesachlam. I find no fault in him. Ik vind geen schuld in hem. He can't even control what comes out of his mouth. Hij kan zelfs niet controleren wat er uit zijn mond komt. But unable to secure his release, he finally says, "Go ahead, take him away, crucify him." Maar omdat hij zijn zijn uh, omdat hij eh, dan niet kan eh, staven en waarmaken, zegt hij: Doe maar wat je wilt, kruisig And so from the Antonio fortress, which is adjoined to the Temple Mount. Dus vanaf het fort van Antonius, waar die, die zich dat aansluit bij de Tempelberg. Now comes the answer to Isaac's question. Komt nu het antwoord op de vraag van eh, Isaac. Abba, Father, I have the wood of the sacrifice on my shoulders. Where's the lamb? Of, where's the lamb? Abba, Vader, ik heb het hout van het offer op mijn schouder, maar waar is het lam? Now Yeshua walks out and they put the wood of the sacrifice on his shoulders. Nu gaat Yeshua buiten en ze leggen het hout van het uh, offer op zijn schouder. And he's taken out to the north gate of the city. En ze nemen hem mee naar de noorderpoort van de stad. is taken out to the place which was right below where Isaac was offered. En hij wordt meegenomen naar de plaats die precies onder de plaats is waar uh, Isaac geofferd werd. But remember, just before Abraham took that knife and plunged it into his son. Maar eh, herinner je dus op het moment, een ogenblik vooraleer Abraham dat mes nam en klaar was om het in zijn zoon te planten. The angel stopped him in a male lamb of the first year, with his horns caught in a thicket, in a crown of thorns, was the substitute for the son. Uh, dus eh, stopte de engelen hem en was er dus een eenjarig uh, ram die met zijn horens in de bosje, in de torens was blijven hangen en die uh, nam dus de plaats in. There, Yeshua was bound to the wood of the sacrifice. Dus daar werd Yeshua gebonden op het hout van het offer. But what was usually under the bright sun of the Passover sacrifice afternoon now is darkness over the entire land. En wat gewoonlijk onder de, onder de brandende zon gebeurde eh, als het Pesach-offer geofferd werd, was nu duisternis. There is no golden lightning shooting off the Temple Mount on this day. Er zijn op die dag geen gouden bliksemschichten die je eh, ziet op de Tempelberg. And Yeshua finally said. Ein Yeshua Santos Worte. It says, when he knew his hour was come, he said, I thirst. En toen hij wist dat zijn uur gekomen was, zei hij, ik dorst. What is this hour that was come? Wat is dat uur dat gekomen was? When the last Passover lamb was sacrificed. Toen het laatste Pesachlam geofferd werd. He now takes on the role of the high priest. Hmm. neemt hij nu de rol op zich van de hoge gadol forever after the order of the righteous king. Ah, dus de Kohen Gadol, de hoge priester, naar de orde van de rechtvaardige kind, koning Melchizedek. He wet his tongue. Hij maakt zijn tong up one last time against those nails and filled his lungs with air. Dus trok zich nog één keer op eh, tegen die nagels en vulde zijn longen met lucht. Het is finished! Het is volbracht. En hij died. En dan sterft hij. Halleluja, Sorry. The scriptures say the earthquake and the rocks rent. Dus de schrift zegt dat de aarde beefde en dat de rotsen. And the graves of the saints were opened. En de graven van de heiligen openden zich. And when he arose, they arose and appeared to many in the streets of Jerusalem. En toen hij opstond, stonden zij ook op en verschenen in veel van de straten van Jeruzalem. This it says before he's even taken off the cross. En dit uh, gebeurt nog What is this talking about? Waar spreekt dit over? The earthquake, the rocks rent and the graves were opened. Dus de aarde beefde, de rotsen spleten en de, en de graven kwamen open. On the side of the Mount of Olives, where they were gathered for putting the binders on the sheaves of barley. Dus aan de kant van de Olijfberg waar ze samengekomen waren om de tien schoven samen day, te binden. It's the biggest graveyard in all Israel. Is tot op deze dag de grootste kerkhof in heel Israël. The, the graves of those saints were marked at the time they marked the barley for the first fruit harvest. Dus de graven van die heiligen werden getekend op de dag dat ze de barley tekenden. Three days and three nights later, he is going to raise the first fruits. Dus drie dagen en drie nachten later gaat hij de eerstelingen opwekken. Well, when the earthquake. maar toen de aarde beefde and the rocks rent, en de rotsen spleten, John was the only disciple there to see what happened. was Johannes de enige discipel daar om te zien wat er gebeurde. He watched the whole thing with Yeshua's mother hij met de moeder van Yeshua zag het hele gebeuren. Roman soldier was sent out to make sure that the job was done so they could get the men off the cross before sundown. Dus de Romeinse soldaten werden uitgezonden om te zien of het werk volbracht was, zodat ze de man van het kruis konden halen voor de zon onderging. It takes up to a week to die hanging on a Roman cross. Normaal duurt het ongeveer een week om te sterven als je aan een Romeins kruis hangt. There's no more time left. The high Sabbath is approaching. Maar er is geen tijd meer over, want de hoge Sabbat komt uh, dichterbij. A big Roman soldier comes out with a iron bar in his hand. Dus een grote Romeinse soldaat komt met een ijzeren staaf in zijn hand. He walked up to the first cross. Hij gaat naar het eerste kruis. And he took it and swung with all his might. En uh, geeft het een, een swing met zijn hele, hele kracht. Breaks his lower legs. Dus dat breekt zijn oh. Now he has no bones to push back up to get hmm. another breath. Nu heeft hij geen beenderen meer om, om eh, om zich op te trekken om nog een, een no te nemen. Hoe hard hij ook probeert. That's his last breath. Dat is zijn laatste ademtocht. He walked over the next one in one last strain and he breaks his legs. Hij gaat naar de laatste en nog met één breekt hij die zijn benen. And yet it looked like Yeshua is dead already. Maar toch, en toch ziet het eruit alsof Yeshua al dood is. It says that they took a spear and ripped it into his side and ripped his side open. Dus het, daar zegt het dat ze een speer namen en dat in zijn zijde duwden en zijn zijde openreten. And outpoured blood and water. En daar kwam bloed en water uit. It is right then that John stops the entire narration of the book to say this important thing. En daar precies stopt Johannes het verhaal van zijn evangelie om dit belangrijke ding te zeggen. And I saw this. En ik zag dat. I saw the blood and the water come out of his side. Ik zag dat het bloed en het water uit zijn zijde kwam. I know this is the Son of the Living God. Zo weet ik dat dit de Zoon van de levende God is. What is it? Vadizi that John saw. Dat Johannes zag. In 1 John, he says that there are three that bear testimony in the earth. Dus in 1 Johannes zegt hij dat er drie zijn die getuigenis geven op de aarde of aan de aarde. The spirit. De geest. The water. Het water. The blood. Het bloed. These three agree in their testimony. Die drie zijn akkoord in hun getuigenis. If we believe the testimony of men, als wij de getuigenis van mensen geloven, that's all, all of us believe. Dat is wat ieder van ons gelooft. The testimony of God is greater than the testimony of man. Dus is de getuigenis van God groter dan de getuigenis van mensen. And this testimony of these three witnesses is the testimony that God gave of his son. En deze drie tekens is het getuigenis dat God gaf van zijn zoon. What did he see? Wat zag hij? Right down below the cross, when the earthquake ripped open the earth. Dus helemaal recht onder het kruis, toen de aardbeving de aarde openreed. The earthquake also broke open an ancient stone sarcophagus. Uh, brak dus ook uh, die uh, aardbeving een oude stenen sac sac sarcofaag open. And in that case, and in die doos, in die box, was the Ark of the Covenant. Was de Ark van het Verbond. The blood of Yeshua went down on the east end of the Ark of the Covenant. Dus het bloed van Yeshua vloeide naar beneden aan de oostzijde van de eh, Ark des Verbonds. That's why the blood could never go on the east end Daarom by the high priest. kon het bloed nooit aan de oostzijde, aan de east end, aan de west end. The blood of Yeshua on the west end. The yeah. blood of Yeshua is on the west end. Oh, the high priest could never put it on the west end. Must put it on the east end. Dus de hoge kon het nooit aan de westzijde uh, brengen. Die moesten het altijd aan de oostzijde brengen en het bloed van Yeshua was het enige dat aan de Because the west end is the right hand of the throne. Want de westzijde is de rechterkant van de troon. And this is the testimony that is in the earth today. And the testimony that God gave of his son. The spirit, the water, and the blood. Mm. And these three are the testimony that's going to be revealed to the world. dus en dit is de getuigenis die God heeft gegeven aan de wereld, die de aarde is ingegaan. Het bloed en het water eh, van Yeshua, die daar eh, eh, op de ark zijn terechtgekomen en dat aan de wereld zal geopenbaard worden in een korte tijd. As the angel told Daniel, en zoals de engel aan Daniel zei, het zou take a certain period of time for the most holy to be anointed. Het zal een bepaalde eh, tijd nemen omdat uh, dus de allerhe de allerheiligste zal gezalfd worden. And that is when the covenant, the renewed covenant, was paid for. En dat is waar, het, uh, waar er betaald werd voor het vernieuwde verbond. But we also have something in the future. Maar we hebben ook iets in de toekomst. And that is Yom Kippur, the Day of Atonement for the covenant to be confirmed. En dat is Yom Kippur, de dag van verzoening, waar het, eh, het verbond geconfirmeerd wordt. What year is that going to happen? In welk jaar zal dat gebeuren? We don't know. But this is the day the rehearsal has been set. Maar dit is de dag dus dat de herhaling of de repetitie ervan opgezet is. The holiest day of the year. De heiligste dag van het jaar. Yeshua fulfilled the rehearsals of the spring feast to the very day, the very hour, the exact moment, in every way we had rehearsed them for a thousand years. Dus Yeshua heeft tot op de juiste moment, tot op de juiste dag, al de lentefeesten vervuld uh, voor de voorbije 2000 jaar. That is the foundation of why the biblical calendar and its restoration is so important for this generation. Dat is de fundatie waarop de Bijbelse kalender zo belangrijk is voor deze generatie six months beforehand, we could calculate when the covenant with death would be annulled. Dus zes maanden op voorhand kunnen we beginnen berekenen wanneer het, uh, het verbond met de dood zal geannuleerd worden. And right on time, the covenant with death was annulled before sundown, September 28 of 2000. En ja, voor de zonsondergang werd het eh, verbond met de dood geannuleerd op 28 september 2000. And something that nobody on the planet understood was the significance when Israel became a nation in one day. Dus en, en iets wat eh, niemand uh, uh, begrepen heeft, is de betekenis van het feit dat Israël een natie geworden is in één dag. Because it wasn't until four years ago we had enough information about the Aviv to calculate when the Aviv would be and not be. Dus het was maar tot vier jaar geleden dat we genoeg informatie had, hadden om te berekenen wanneer de Aviv zou zijn of niet zou zijn. 1948, the rabbis added a 13th month on just because it was their math. Ja. Dus uh, in 1948 hebben de rabbijnen een dertiende maand toegevoegd, gewoon omdat dat hun berekening was. But it was that year I was finally able to calculate what the date was on the biblical calendar. En het was op die datum dat ik eindelijk in staat was om de juiste datum te berekenen volgens de Bijbelse kalender. It was a date that we were told to count to every single year. En dat is de datum waarvan ons gezegd was, werd om daar naar te tellen elk jaar. Israel became a nation in one day, fulfilling the prophecy of Isaiah. Dus Israël werd een natie in één dag, waarmee de profetie van Jesaja vervuld werd. It was on the seventh Sabbath of the counting of the omer. Dat was op de zevende Shabbat van de telling van de Omer. Every year at the southern steps of the temple, the Messianic Jews we get together. Dus elk jaar op de, op de zuidelijke uh, treden van de tempel komen de Messiaanse Joden tezamen. Every year we would ask ourselves, why did we just count these seven Sabbaths? En elk jaar vragen we onszelf af waarom hebben we juist deze zeven Shabbatten geteld. And we looked at each other with kind of a stupid look on our face. En we keken met een beetje stomme uitdrukking op ons gezicht naar elkaar. No idea. Geen idee. Because there's nothing obvious. Want er is niets dat, dat eruit springt. And then finally we were able to count what happened back in 1948. En dan waren we uiteindelijk in staat om te tellen wat er gebeurd is op, uh, in 1948. That lets us know the Almighty is still running the universe by His calendar, whether we know about it or not makes no difference at all. En dat laat ons weten dat God de, de, de wereld nog altijd regeert bij zijn kalender, of dat wij dat nu weten of niet. Would you like I'm to five minutes. I'm five minutes after my break. No, no, no. So, how about when we come back? Let's. No, uh, no, no, no, no. We wait until the bells begin to. Okay, okay. All right. You have a question. We'll wait till the bells. Oh yes, yes. She had the question first. Um, yes. Um, it's about this ram, uh, because you were explaining they all slaughtered the lambs, and the last one is one with the high priestess. Right. Now, when you they don't serve ordinance of the Yeah, if they were just doing it in the dark. Yeah, okay, and then if Joshua, Joshua died, instead of the life that the high priest, at No, that moment, no. but after the moment that the high priest had done the No idea. Okay, What they were doing on the temple was the rehearsal. yeah. He was the real thing. But Isn't he the one that came instead of the, of the last one? He didn't stop, he didn't stop the rehearsal that was going on in the temple. He didn't stop it. That thing continued. Uh, they were inspecting him every day, but there was a lamb that was still tied to the temple. So the rehearsal continued on. As a matter of fact, the rehearsal continued on for another 40 years until the temple was destroyed but they didn't consciously know that Jesus was the Lamb. No, no, they didn't know. No. So they continued their old their old thing. Right, right. And so, you know, we didn't even know when it says that they were trying to find fault with them for those four days. We didn't even know. And we're reading about it 2,000 years later. And so you can imagine, you know, no, they're, they're clueless. Pilate was clueless when he said, I find no fault in him. He didn't know that he was actually fulfilling the reversal the high priest had been doing. Does um, that answer your question? Not yet because I cannot believe that the moment that you and I was just completely unlinked with the whole covenant, it was, it was it says when he knew his hour was come. Well, that, what was that? Did that mean that countries its role to the last and line? Yeah, it's it's it's hard to tell. Again, what the high priest is doing was the rehearsal. What dus we have going on outside the gate was the real thing. Die het niet begrijpen, uh, dus dat niet wil weten. Uh, dus op het moment dat eh, Yeshua stierf, uh, was dat dan in de plaats van het lam dat de hoogpriester slachten. En eh, Michael antwoordt daarop, nee, dus die, eh, dus die, die eh, repetitie die ging gewoon door. Dus dat is blijven verder gaan. Ze zijn blijven een lammeren slachten. En dat gaat dus ja, nog altijd verder door. Overpriester had ze kreeg kledel kapot geschoten, dus in feite was toch geen hoge meer. Ja, ja, ja, dat is right. So when when uh, Herodes was alive, of Ja, behoren the Cleopas, Ja, ja. had nog van Okay, okay, yeah, yeah, ja, Okay. So one of the things that uh, we learned that was when Caiaphas rented his clothes, he stopped being a high priest, uh, and then Yeshua could take the place of the uh, of the high priest in the in the order of Melchizedek. I, I covered in 45 minutes what I used to do in 20 hours. Ja, dus ik heb nu in 45 minuten behandeld waar ik normaal 20 uur over zit. Maar dat is juist zo. I know a whole weekend worth. I just that's why I said I'm editing. Ja. Very quickly. Dus uh, ik, heb, ik, heb, in mijn hoofd de dingen een beetje beknopt en, en geëditeerd. What were the, the high priest doing? What? Yom Kippur. What were the high priests doing at Yom Kippur? Ah. Since there was no ark. Right, there, is no ark. Ja. They, they, dat, uh, is een interessante vraag. Ah, dus wat deden de hoge priesters op Yom Kippur als er geen ark was? There, uh, it is uh, widely known there is no ark after the siege of Nebuchadnezzar. Dus het is wet bekend dat er geen ark is na de belegering van Nebuchadnezzar. There was never an ark in Herod's temple. Er was nooit een ark geweest in de tempel van Herodes. And so what they did on the day of atonement was different uh, after the destruction of Solomon's temple. Dus wat ze dan op, de, op Yom Kippur deden was anders dan wat ze deden in de Tempel van Solomon. Um, unfortunately, there's no real quick answer on that. Er but it is, But it's actually documented uh, in, in the Mishnah and by the Pharisees of what took place in the years from when Yeshua's crucifixion until the temple was destroyed. They document what took place. Dus wat er, wat er gebeurd is, daarna is gedocumenteerd in de Mishnah. And there was a, a change in what happened on the Day of Atonement that, uh, during that period of time. Dus er is een verandering gekomen om, in wat er gebeurde op de Yom Kippur tijdens die tijd. But again, that's a, that is a long story, so I'm not going to tell you. Dat is that een uh, lang verhaal. next question I will ask after the break. Okay. I, I we know from the scripture that the curtain uh, tear apart mm-hmm. from the veil above. in the temple is rent. Yeah, uh, I assume uh, they, they made a new one, the high priest perhaps. Dus we weten vanuit de schrift dat het, uh, het voorhang scheurde. Dus ik ga ervan uit, zegt zij, dat de hoge priesters een nieuw voorhang maakten daarna. I don't know. Does anyone know uh, uh, what what happened? Did they sew it back up or what? Uh-huh. In verband met dat, het aanslag. Ja. Zou ik eigenlijk ook een vraag stellen, want daar staat dus, hij zegt ook dat de doden opstonden, maar er zijn dus andere vertalingen hè, eh, die toch weer iets anders beweren, want anders zou, zou eigenlijk twee levens hebben. Als je twee keer kunt doodgaan, Um, so he says, uh, uh, uh, connecting to what she says, in some of the translations, when you say that the graves came open and they came back to life, uh-huh. then uh, actually uh, there are different translations that say something totally different because otherwise you would have two lives and ah. die twice. Okay. <laughs> okay, let me tell the rest of that story. Laat me dan de rest van dat verhaal vertellen. Because Gentiles have had no idea what to do with those verses. Eh, dus heidenen hadden geen idee wat ze met dit, uh, deze moesten doen. My theological cemetery wanted to throw them completely out of the Bible. And that's what they did. Dus mijn theologische achtergrond, die gooiden ze gewoon helemaal uit de Bijbel. Dat is wat ze ermee deden. Okay, let's finish up three days and three nights now. Dus laten we dus de drie dagen en die drie nachten, laten we dat tot een einde brengen. The year of the crucifixion het jaar van de kruisiging. Which is one of the most documentable years in history. Is een van de meest gedocumenteerde jaren in de geschiedenis. The Passover lambs were killed. The 14th day of the month was Wednesday that year. Dus de, de Pesachlammeren die toen geslacht werden, was op die dag hij was in dat jaar op een woensdag. He was put in the grave just before sundown on Wednesday, so we begin counting with night, biblical reckoning. Dus hij werd in het graf gelegd voor de zonsondergang, dus we beginnen te tellen met de nacht. He's in the grave all Wednesday night. De hele woensdagnacht. All Thursday night. De hele donderdagnacht. All Friday night. De hele vrijdagnacht. Those are your three nights. Dat zijn je drie nachten. He was in the grave all day Thursday. Hij was in het graf de hele donderdag. All day Friday. De hele vrijdag. All day Saturday. De hele zaterdag. And when the women came, Sunday, the first day of the week. En toen de vrouwen kwamen op zondag, de eerste dag van de week. Early in the morning. Vroeg in de morgen. It was still dark. Was het nog steeds donker. And the grave was empty. En het graf was leeg. We have to ask the question, when was he raised? Dan moeten we ons de vraag stellen, wanneer was hij opgestaan? The fourth night. De vierde nacht. The third day. De, Nothing changes. He was the Lord of the Sabbath, was raised on the Sabbath. Dus de Heer van de Shabbat was opgestaan op de three Shabbat. Days and three nights after he was put in the grave. Drie dagen en drie nachten nadat hij in het graf gelegd werd. And now, when the sun sets. En nu als de zon ondergaat the priests go over the Kidron Valley Bridge to harvest the first fruits. Gaan de priesters over de Kidron Brug om de uh, eerste vruchten te uh, oogsten? Yeshua has the keys of death and the grave, and he opens the graves. Dus Yeshua heeft de sleutel van de dood en de graven en hij opent de graven. And that is when they walked out alive. That was their resurrection. En dat is wanneer ze levend eruit kwamen. Dat was hun verrijzenis. And everyone that was there for that rehearsal of harvesting the barley got to see them. En iedereen die daar was voor die herhaling van de, uh, het uh, oogsten van de barley, zag dat. This is not a secret. Dat is geen geheim. Now, the next morning. Nu de volgende morgen. Miriam comes to the grave. Komt Miriam naar het graf. She sees what appears to be a gardener in the darkness. En ze ziet wat uh, in haar ogen een wachter lijkt in de duisternis. The grave is empty. En het graf is leeg. She says, Sir, where have you taken the body, my Lord? Where have you put it? Ze zegt, Heer, waar heb je het lichaam van mijn Heer genomen? Waar heb je het gelegd? The gardener answers just one word. En de wachter antwoordt slechts één woord. Mary. Mary. She knows that voice. En ze herkent She rushes at him to grab him by the feet. And so loopt naar hem toe om hem bij zijn voeten te grijpen. He steps back and says, "Do not touch me. I have not yet ascended to my Father in heaven." En hij stapt achteruit en er hij zegt, raak mij niet aan. Ik ben nog niet opgevaren naar mijn Vader in de hemel. Wait, this is 40 days before the ascension. Yeah. Wacht, dit is 40 dagen voor de te hemel. Wait, he tells Thomas to put his hand in his side and his fingers in his wrist. En hij zegt dan Thomas om zijn hand in zijn zij Why can't she touch him? En waarom mag zij hem dan niet aanraken? Because the high priest, from when he is mikvahed, before he does the sacrifice of the lamb, want de hoge priester, van voordat hij gemikverd is, tot aan het moment dat hij het offer van het lam doet, he is, he, de, voor hij ondergedompeld is, he is in seclusion until he presents the first fruits of the barley in the temple. Hij is in afzondering totdat hij eh, de eerste vruchten van de barley uh, gezeefd heeft. When is that offering done? Wanneer is dat offer gebeurd? After the morning sacrifice on the first day of the week. Na het morgenoffer op de eerste dag van de week. Now he takes the first fruits from the dead and presents them before the Father's throne in heaven. En nu neemt de eerste vruchten van de doden en biedt hem aan aan de Vader in de hemel. He does the wave offering. En hij doet de twijfel. I'll see you in a few days, Father. Take care of these people. <laughs> Ik zie je binnen een paar dagen, Vader. And he's back on the planet to interrupt two of his disciples who have stormed out of Jerusalem on their way to Emmaus. En hij gaat terug, terug om uh, eh, twee van zijn discipelen te stoppen die op de weg naar Emmaus zijn. Now we can read the book of Revelation and see there are 24 elders around the throne, and we don't see them at any time before the resurrection. En nu kunnen we terug naar het boek Openbaring gaan en daar kunnen we 24 ouderen zien die we nergens gezien hebben voor de uh, opstanding. It's appointed unto man once to die and then the resurrection. These are the ones who were raised. It is appointed unto man once to die and then the resurrection. Ja, ah, het is dus op. Eh, ja, de mens is bestemd om één keer te sterven en één keer op te staan. For every man shall be made alive in his own order. Want elke mens zal tot leven gebracht worden in zijn orde. 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15. Messiah. Messias. Comma. Comma. The first fruits. De eersteling. Comma. Those who are messiahs at his coming. Za divan de Messiasa bij komst. Comma. Comma. And then the end. And dan het einde. Comma. Comma. When he will have put down all principalities, powers, and authorities, and he has destroyed the final enemy, <coughs> which is death. And als hij al de. And then shall be brought to pass the saying. Death is swallowed up in victory. And oh, death, where is thy sting? Yes. and en dan zullen we zeggen, dood is opgeslokt in, uh, in victory. Huh? It's all there. There's nothing missing. <laughs> Um, and we don't have to take anything out from our theological cemeteries and throw the Bible away. Dus eh, we moeten niets vanuit onze eh, theologische seminaries nemen en de Bijbel weggooien. It's just like three cubits and five cubits. There's nothing wrong with, except for our brain. We all got drie something cubits en wrong. de vijf. Er is niks mis mee, alleen met ons geest maar eh, of afnemen. toegevoegd of hebben de protestanten afgenomen? Oh, <laughs> the Bible says we cannot add or subtract. Have the Catholics added and the Protestants subtracted? That's oh, what it is. Oh yeah, oh yeah. yeah. We kind of all added and subtracted. Yeah, yeah. Yeah, the Pharisees did it. Yeah. Mm. So now when we know the truth, the truth sets us free from all religion. En nu dat we de waarheid kennen, zet de waarheid ons vrij van alle religie. Let's dance. Let's see. The amazing thing is, there are hundreds of thousands of people out there that are dying to know the truth and they have no idea the truth is available. Ja, dus er zijn honderdduizenden mensen in de wereld die, die willen sterven om de waarheid te kennen en ze hebben geen flauw idee dat de waarheid ter beschikking is. And this is kind of what I've been grieving for the last couple of weeks. En dat is waar ik zo over getreurd heb in de, in de, in de voorbije weken. You know, this is kind of fun doing this. But I am not going to turn this continent upside down with just a handful of us getting together and having a fun time. Yeah, let's start somewhere. Yeah, what do we do? Yeah, dus dat uh, is, dat is echt, uh, het is leuk om hier te zijn, maar ik ga de wereld niet op zijn, op zijn kop zetten uh, met een handvol mensen. Dus dit moet that's It's an excellent, it's an excellent question. That's why I'm reading this thing. This does. Something has to be done, and I, I just, I- I- I hate to leave. Uh. You know, I, I have to go to South America and help jumpstart some things there, but it's like, you know, I, I can't, I can't even go home now. Ik ga zelfs niet naar huis gaan. Ik, moet, ik weet niet waar ik eerst moet beginnen. Daar komt het op meer. neer. Nog een klein vraagje, hoe zit het dan? Lekker altijd al gezegd is dus en beschreven in, uh, bij ons het Nieuw Testament, dat de plaats Golgotha, dus dat was een hoegelige plaats in berg. Terwijl je nu ziet dat het een ravijn is eigenlijk. uh how come that uh, eh, in the eh, Gospels it is always written that Golgotha was a place on a high mountain, and what we see now that it's actually in, ah. the, in the valley. Beautiful. Ah. It's only in a hymn that Calvary is on a hill far away. They never crucified people on hills. Uh-huh. They did it in the roadbed. They never did it on a hill. That is is, dat uh, uh, in een hymne, dus dat, uh, dat uh, uh, dus in een lied dat ze, dat zeggen dat de mensen gekruisigd werden op een berg. Ze hebben nooit mensen op een berg gekruisigd. But, but this is a perfect example of how we see pictures and pictures are like movies that play in our mind. Dus en dit is een perfect voorbeeld van hoe dat wij beelden zien en hoe dat die in ons hoofd zich afspelen. Dus, uh, eh, heel far Okay. we get this picture. Dus we, dat, dat beeld is in ons hoofd en wij denken dat het And we think it's in the scripture. En we denken dat het in de schrift is. Staat eigenlijk, Jos, in het evangelie dat het op een berg is? We, we, watch, we, we the movie. We've, we watched the movie The Ten Commandments, and we completely screw up the story forever in our mind. Yeah. Uh, one, one more thing. yeah. Michael, can I ask one more question? We learned, and I don't know if it's true, that the place where Yeshua was uh, uh, slaughtered was the place where the red heifer was slaughtered? The exact same. No. Oh. That's a complete fairy tale. That's a fairy tale. This, uh, this is made up. This is made up by one of my professors that we disagreed with him at the time. He wrote four books uh, or three books, and uh, one of them was good. The Star That Astonished the World. It's because My friends who were his students wrote the book. But, uh, um, That's why it was so good. Let me explain. Oké, okay, right. Dus hij zegt dat is iets dat dus uitgevonden is door een van mijn professors. En dat is dus absoluut fout, zegt hij. En uh, toen er dus uh, uitgezocht is hoe dat, dat kwam, dat hij daarbij eh, gekomen is, bleek dus dat het boek geschreven was door een van zijn leerlingen. Oké, by explaining his last book first. Dus ik zal in staat zijn om dat uit te leggen door eerst zijn laatste boek uit te leggen. En hoe is dat? Uh, eh, Dr. Ernst Martin. Dr. Ernst Martin heeft dat boek mhm. geschreven. And uh, many Baptists learn what they know from Dr. Martin. En veel eh, baptisten hebben geleerd wat ze eh, kennen van Dr. Martin. Uh, Judah, is a Baptist preacher, learned from him too. Ja, Montejuna, Montejuda uh, is ook iemand Rico die van hem geleerd. learned from Monty Judah, who learned from En Rico Cortez heeft het van Montejuda geleerd. En, eh, okay. Here's his last book. Hier is zijn laatste boek. The temples that Jerusalem forgot. De tempels die Jeruzalem vergeten heeft. Yeshua said there will not be one stone left on top of another. En Yeshua zegt er zal geen steen op, op een andere blijven. Concerning the temple. Wat betreft de tempel. Okay. Dr. Martin says because there are stones left on Mount Moriah. Dus Dr. Martin zegt omdat er stenen overgebleven zijn op de berg Moriah. The temple could never have been there. Daarom zou heeft de tempel daar nooit kunnen zijn. It had to be someplace else. dat, had, dat moest ergens anders zijn. And we have to say Ernst. Earth to Ernst. <laughs> Dr. Martin. That is a retaining wall that holds up dirt. Dus dat that's all that's left there. Dus dat, eh, dat is een, een overblijvende eh, muur die alleen maar aarde. Eh, there is no temple up there. Er is geen tempel daar. There's not one stone left on top of another. Er is geen één steen die op een andere All you have is a retaining wall that holds up the dirt upon which the platform was built. Al wat er overgebleven is, is dus een, een overblijvende muur die het zand omhoog heeft van, wat, wat, uh, van al wat eronder uh, this is what we call overliteralization of the scripture. Dus dit is wat we noemen overletterlijk nemen van de schrift. Now I'll give you another one from the book of Matthew. Ik geef je nog een andere van het boek Matthäus. Okay. En Yeshua, On, on, go, go to 27, verse 50. Chapter 27, verse 50 of oh, Matthew. Matthew, hoofdstuk uh, 27, vers 50. Ik denk dat de klokken kapot zijn. Okay, everybody there? Yeah, yeah. Uh, Matthias, uh, Matthew 50, no, Matthew 27, verse 50. Okay. Yeshua, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost. Uh, I don't think I have to translate. Everybody's right, okay, All right. Iedereen okay. is lezen, hè? Dus. Matthäus 27, vers 57. Okay. okay. Does it say what he said here? Dus, dus no, zegt dus wat hij, wat hij daar zei. Dus That's hij liep met luide stem. En hij liep met luide stemmen en hij gaf de geest. Dus het zegt niet wat hij daar zegt. Not Daarom moet je de andere evangelie lezen. It's not necessary for every author to tell every story that everybody else is telling. Dus het is niet noodzakelijk dat elke schrijver het volledige verhaal vertelt. Because he's going tell us something nobody else is going tell us. Want hij vertelt ons iets wat niemand anders ons vertelt. And the veil of the temple was ripped in half. From the top to the bottom. En dus de, het voorhang werd, voort, werd doorgescheurd van het eh, boven tot onder. The earth did quake. En de aarde beefde. And the rocks rent. En de rots split. And the graves were opened. Hmm. En de graven gingen open. And many bodies of the saints which slept arose. En vele lichamen van de heiligen die sliepen verrezen. and came out of the grave after his resurrection. kwamen uit het graf na zijn verrijzenis. And went into the holy city and appeared to many. En gingen de heilige stad in en verschenen aan velen. Now, when the centurion and they that were with him, which are the other Roman soldiers, Dus toen de centurion en degenen die met hen waren, wat eh, andere Romeinse soldaten waren watching Yeshua. De, als die Yeshua zagen. They saw the earthquake. En de, de uh, aardbeving zagen. And those things that were done. En deze dingen die gedaan waren. They feared greatly. Vreesden ze sterk. Saying truly, this was the Son of God. Zeggen waarlijk, dit was de Zoon van God. Here is an overliminalization I'm about to share with you. Hier is een over uh, letterlijk nemen dat ik met u ga delen. Says when they saw the earthquake and those things that were done. Dus wanneer ze de aardbeving zagen en deze dingen die gedaan waren. They said, this is the son of God. Zeiden ze, dit is okay. de zoon van God. So, Dr. Martin said, they saw the, they had to see The veil in the temple rent from top to bottom. Dus dan zegt die dokter Maarten, dan moesten ze dus dat gescheurde eh, gordijn kunnen zien, eh, dus van de plaats waar ze stonden. Okay. With that same logic, they dus- had to see the graves open and those people arise and appear to many in the streets of Jerusalem. Dus dan moesten ze tegelijkertijd dus dat zien en ook dus de graven die zich geopend hadden en de vele mensen die in de straten van Jeruzalem. Eh, maar dat gebeurde niet uh, in de eerste drie dagen of drie nachten. So he said, because they saw the veil in the temple rent, mhm. the only place you could see it is from the Mount of Olives. Ja, dus hij zei dus als je dat moest kunnen zien, eh, dus dat het voorrang gescheurd was, dat kon je alleen maar zien van op de Tempelberg. There is, pardon, pardon. There is no place from the Mount of Olives that you can see the veil in the temple rent. That's ridiculous. Je kunt, er is dus geen plaats uh, eh, vanop de Olijfberg waarin je kan zien dat het uh, voorrang scheurt. You've got the gate of the women. And the dus- whole edifice that is in front of the women's courtyard. Dus eerst heb je de vrouwenpoort en alles wat er daar gebeurt in de. In de in het, voor, uh, van de vrouwen. Then you have the huge Nicanor gate. En dan heb je de, de enorme mm, gate. And then you have the courtyard where the sacrifices are done, which is huge. En dan heb je dus het voorhof waar de eh, offers werden gebracht, wat enorm groot is. And then you've got these huge doors on the temple that you can't see through. En dan heb je die enorme deuren aan de tempel waardoor je niet kan zien. And you've got the temple, een temple courtyard full of hundreds of thousands of people right then doing sacrifice. En dan heb je dus die voorhof waar honderdduizenden mensen hun offer aan het brengen zijn. the only light in the holy place is the menorah. Dus het enige licht in, dat, in, de heilige, in het heiligdom and is de menorah. And in the back you have the curtain. En, en op de achtergrond heb je de gordijn. There's no way you can see the curtain from the Marabah. Er is geen mogelijkheid dat je vandaar uh, het voorhang kan zien. And, and as he pointed out, and it was dark over the whole land. En het was duister over het hele land en daarmee gaan we nu there were furthermore, there were there were never crucifixions that were done on the side of the Mount of Olives. That's a graveyard. Okay. can, can we now stop? Can we now stop? No. No. nog even een moment. Uh, we zijn hier in een heel mooie zaal. Uh, dat vraagt allemaal wat inspanning.